want afscheid iets lief met iedereen, nooit geaccepteerd. iets niet met iedereen. Nooit dit wat ik steeds heb geweten. Van jou hou ik het meest. Ik kan er niet omheen zonder jou.